Dit is Maud Schreurs met het NW Journaal. Bij een crash met Osnabrück, vlak over de grens bij Enschede. In het kleine vliegtuig dat was opgestegen in Lelystad... zaten een piloot en een piloot in opleiding. Het toestel crashte tijdens de landing. Op de EK Zwem in Glasgow heeft Ferry Weertman voor de derde keer in zijn carrière goud gewonnen op de 10 kilometer open water zwemmen. In een spannende slotfase was hij een fractie van een seconde sneller dan de Hongaar Christophe Gazowski. Eerder vandaag werd bij de vrouwen Sharon van Rouwendaal Europees kampioen op de 10 kilometer. Er komt geen onderzoek naar het rijgedrag van de vrouw die twee jaar geleden het slachtoffer werd van een straatrace tussen een vader en een zoon in Loosdrecht. Het gerechtshof van Leeuwarden ziet er de noodzaak niet van in. De verdachte wilde met het onderzoek aantonen dat het rijgedrag van de vrouw heeft bijgedragen aan haar dood. Zo wilden ze onderzocht hebben of ze gedronken had of met haar telefoon bezig was. Vader en zoon waren verwikkeld in een straatrace toen de vader met zijn Porsche de auto van de vrouw ramde. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor vorig jaar tot vier jaar cel. Zijn zoon kreeg een taakstraf van 100 uur. Het dodental van de aardbeving van zondag in Indonesië is opnieuw opgelopen. Maar over het precieze aantal doden is onduidelijkheid. Volgens de Indonesische reddingsdienst zijn 259 mensen om het leven gekomen. De dienst verwacht dat het dodental nog verder oploopt. Eerder vanochtend meldde de minister van Veiligheid dat er tot nu toe 319 doden zijn geteld. Het weer, het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de westelijke helft van het land. Vanavond en vannacht is er kans op zeer zware windstoten. Vanmiddag is kans op zware onweersbuien met hagel en windstoten. Vooral de wind kan dus aantrekken.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 I can never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that never happened to me. But after this episode, I don't see you can never tell the next day life could be.